Raymond Seré met het NOS-journaal. ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor een zware ochtendspits door de extreme gladheid. Overal in het land kunnen de wegen door de IJssel spekglad zijn. De gladheid zal waarschijnlijk tot na de ochtendspits blijven. Pas rond 10 uur zal de ondergrond zover zijn opgewarmd dat de gladheid langzaam verdwijnt. Op de snelwegen zijn sinds gisteravond vele tientallen ongelukken gebeurd en daarbij zijn ook gewonden gevallen. Meldingen over doden zijn er voor zover bekend niet. In en rond Rotterdam en Den Haag was het extreem glad. De politie Haaglanden kon het aantal meldingen van ongelukken op een bepaald moment niet meer bijhouden. Rond middernacht was een aantal snelwegen afgesloten. zoals was de Velsertunnel enkele uren dicht en waren er omleidingen bij het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein. Maar rond half vier waren bijna alle problemen opgelost. Een meerderheid van het Griekse parlement heeft ingestemd met nieuwe ingrijpende bezuinigingen en hervormingen. Die waren vereist voor nieuwe leningen van de Europese Unie en het IMF. Het was een roerig debat waarin politici elkaar geregeld uitscholden. Tientallen parlementsleden van de regeringsfracties werden na de stemming uit de partij gezet... omdat ze zich niet aan de partijdiscipline hadden gehouden en toch tegen hadden gestemd. De uitreiking van de Grammy Awards in Los Angeles staat geheel in het teken van het overlijden van zangeres Whitney Houston... Aan het begin van de aangepaste ceremonie werd voor haar gebeden en haar beroemdste liederen werden live gezongen. Amy Winehouse overleed gisteren op haar hotelkamer in Los Angeles. Ze was 48 jaar. De Foo Fighters en Adele werden diverse keren onderscheiden in Los Angeles. En Amy Winehouse kreeg postuum een Grammy voor haar hele oeuvre. De Afrika Cup is verrassend gewonnen door Zambia. De finale van het belangrijkste voetbaltoernooi van Afrika tussen Zambia en Ivoorkust werd beslist door strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog altijd 0-0.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 locks on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 and the stars, they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 feel good. 夜。